een Klomp met het NOS-journaal. 40 krijgen geen gelijk van justitie, meldt het AD. De groep wil 500 euro per persoon vanwege Wilders minder Marokkanen uitspraak. Maar volgens het Openbaar Ministerie hebben ze daar geen recht op. Uiteindelijk beslist de rechtbank over de claims, maar de rechtbank had het OM om advies gevraagd. Het proces tegen Wilders begint maandag. 40 bedrijven in de energiesector willen dat er vaart wordt gemaakt met het halen van de klimaatdoelen. De bedrijven, waaronder Shell, Eneco, Siemens en het havenbedrijf Rotterdam... zeggen in een open brief dat ze een klimaatwet willen... waarin de doelen van het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. Dat betekent dat in 2050 de Nederlandse CO2-uitstoot zeker 95% minder is vergeleken met 1990. Het geweld in het openbaar vervoer moet in 2018 flink zijn gedaald. NS, stads- en streekvervoerders en twee ministeries hebben daar afspraken over gemaakt. Er komen meer opsporingsambtenaren die ook extra bevoegdheden krijgen. Er komt een zwarte lijst van geweldplegers en het openbaar vervoer gaat minder werken met contant geld. Autofabriek VDL Netcar in Born gaat in opdracht van BMW de nieuwe Mini Countryman bouwen. Het is de derde mini-variant die in Limburg gebouwd gaat worden. De nieuwe order levert 1200 banen op. Er werken straks 4000 mensen bij VDL Netcar, 2500 meer dan bij de doorstart in 2012. Het bedrijf wil nog verder groeien en op termijn de capaciteit van de fabriek verdubbelen tot 400.000 auto's per jaar. Gratis mobiel bellen binnen de EU kan consumenten wel degelijk geld blijven kosten. Daarvoor waarschuwen 14 Europese landen, waaronder Nederland. De telecombedrijven blijven elkaar kosten berekenen voor het gebruik van elkaars netwerk. De 14 landen zijn bang dat bedrijven abonnementen duurder gaan maken om dat terug te verdienen. Het weer, de mist lost op, verder veel bewolking en mogelijk in het noorden vanmiddag een bui. Het wordt 11 tot 14 graden. De komende dagen soms wat zon en een graad of 15. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate.